Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De politie heeft zes mensen opgepakt vanwege ongeregeldheden in de Amsterdamse wijk Floradorp. Ze zijn gearresteerd vanwege samenscholing en ordeverstoring. De mobiele eenheid is ter plaatse om de orde te herstellen... en om ervoor te zorgen dat de brandweer veilig kan werken. Volgens de politie lijkt het erop dat er weer branden zijn gesticht, net als gisteravond... Onder de bewoners van Floradorp heerst onvrede over het verbod op het jaarlijkse vreugdevuur tijdens Oud en Nieuw. Volgens burgemeester Halsema zitten daar te veel veiligheidsrisico's aan. De man die in Suriname negen mensen doodstak... vertoonde al eerder agressief gedrag. Dat melden Surinaamse media. Onder de slachtoffers zijn vier van zijn eigen kinderen... en een kind dat bij de buren verbleef. Ook de buren zijn omgekomen. Ze zouden hebben geprobeerd om in te grijpen toen de man om zich heen stak. Het motief voor de steekpartij in Suriname ligt waarschijnlijk in de relationele sfeer. De 43-jarige vader werd bij zijn arrestatie neergeschoten. Hij ligt in het ziekenhuis. Oekraïne wil onderdelen van de Groningse gaswinning gebruiken... voor de wederopbouw van de eigen gasinfrastructuur... Een Oekraïns energiebedrijf heeft daarvoor een verzoek ingediend bij Nederland... en is erover in gesprek met de Nederlandse aardoliemaatschappij. Door Russische aanvallen op de gassector zitten steeds meer Oekraïners in de kou. Nieuwe onderdelen maken kost veel tijd, zegt het energiebedrijf. En daarom worden bondgenoten gevraagd om oude onderdelen te leveren. Nederland heeft onderdelen beschikbaar nu de gaskraan in Groningen dicht is. In de VS is bij een botsing in de lucht tussen twee helikopters een piloot omgekomen. De piloot van de andere helikopter raakte levensgevaarlijk gewond. Er waren geen passagiers aan boord. De botsing vond plaats in de lucht boven New Jersey. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het weer, veel mist en de temperatuur ligt net onder het vriespunt. Morgen vooral in het zuiden mist.